Goedemorgen, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn nog twee verdachten opgepakt voor de moord op Peter R. de Vries. Volgens de Telegraaf gaat het om twee mensen die in het buitenland zitten. Wat voor rol ze precies hebben gespeeld bij de moord op de misdaadverslaggever is nog niet bekend. Gisterochtend werden er ook al twee mensen opgepakt. Eén daarvan is een pol van 27. Hij zou de schutters instructies hebben gegeven. Over de andere arrestatie wil het OM niet zeggen. LHBTI-plussers voelen zich in ons land nog steeds minder veilig dan heteroseksuelen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau ervaren ze vaker geweld, pestgedrag en online intimidatie. Vooral transgenders zijn kwetsbaar, zegt deze onderzoeker. De transgender personen hebben gemiddeld echt een veel lager inkomen, veel vaker geen werk, veel vaker afhankelijk van de uitkering. Dus op dat vlak hebben ze een eh, precaire situatie in. Barbara identificeert zich als B+, en merkt dat het voor haar lastiger is om om zichzelf te zijn dan voor hetero's. We zien dat er bepaalde verwachtingen zijn, bepaalde vooroordelen over uh, eh, B-plus mensen. Die maken dat het ingewikkelder is om zichzelf te zijn, om hun leven in te richten op een manier die bij ze past. Nou ja, op heel veel verschillende vlakken in het leven zien we dat het ingewikkelder is voor B-plus mensen om zichzelf te zijn dan voor monoseksuele mensen. Het SCP vindt dat er op school meer aandacht moet komen voor de acceptatie van LHBTI-plussers. En ook vandaag zie je misschien lege schappen als je boodschappen gaat doen. Lidl zegt dat ze niet overal groente, fruit en andere versproducten hebben liggen. Komt doordat boeren hun distributiecentra in Almere en Oosterhout blokkeren. Ook mensen in Nijmegen die online boodschappen hebben besteld... moeten meer geduld hebben. Daar is een blokkade bij een Albert Heijn magazijn. En de vier verdachten van de de roven of de kunstbeurs Stefaf reden na hun overval weg op elektrische stepjes... heeft de politie verteld in het tv-programma Opsporing NL. Daarin werden ook foto's vrijgegeven. We wisten al dat er vier verdachten waren, maar er blijkt nu nog een vijfde te zijn. Deze man die kocht op maandag, en dat is de dag voor de overval... de vier toegangsbewijzen van de overvallers. Misschien zijn er mensen die hem herkennen. Alle informatie, hoe onbelangrijk het ook lijkt te zijn, is van harte welkom. Het weer, de zon breekt af en toe door en het wordt 18 tot 23 graden. In de middag kan het in het binnenland een beetje regenen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam rijdt het langzaam. Tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer 7 kilometer met 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen Alkmaar bij Knopend Velsen 5 met 10 minuten op oponthoud. De andere kant op vanuit Alkmaar tussen Heemskerk en Knopend Velsen 6 kilometer. Daar is de vertraging 10 minuten. A10 de ring van Amsterdam bij Knopend de Nieuwe Meer. Ook zo'n 10 minuten vertraging in 5 kilometer vanaf Knopend Meer. A27 vanuit Almere tussen Hilversum en Knopend Rijnsweert 9 kilometer file. En daar is het op onthoudruim een kwartier. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB, hoe kan ik je helpen?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 Seeing magic in a million things, like the promise of tomorrow and today. Like the joy of tasting a dewdrop brings it's late. een hoofdletter zet Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit. flew and chairs were smashed in two. There was blood and como un kijk ook naar ons man Weet je nog die ene met die blonde haren hard en hele tijd vliegt veel te hard de laatste jaren. En ik geloof niet wat ik zie als ik per ongeluk eens in de spiegel kijk. Ik heb je zo lang niet gesproken, pak de draad weer op waar we gebleven waren. Mm, ik hoef mijn ogen maar te sluiten, of ik zit weer samen met je in die trein.